Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Brazilië zijn afgelopen dag 1724 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal doden op één dag sinds het begin van de pandemie. Het totaal aantal omgekomen coronaslachtoffers in het Zuid-Amerikaanse land staat nu op meer dan 257.000. Alleen in de VS zijn meer mensen aan het virus overleden. Braziliaanse ziekenhuizen hebben moeite met het hoge aantal coronapatiënten en sommige IC's liggen vol. De Europese Commissie overweegt om nieuwe vaccins eerder toe te laten met een noodvergunning. Tot nu toe gebruikten alleen lidstaten een noodvergunning om medicijnen voor terminale patiënten snel goedgekeurd te krijgen. De mogelijke ommekeer van het beleid gebeurt onder druk van lidstaten die Europa te langzaam vinden met het goedkeuren van coronavaccins. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei in het televisieprogramma Op1... dat begin juli alle volwassenen die dat willen minimaal één keer tegen corona gevaccineerd kunnen zijn. Eerder ging het kabinet er nog van uit dat dat moment pas in de herfst bereikt zou worden. De Jonge benadrukt wel dat de vaccinaties afhankelijk zijn van de leveringen door farmaceuten. In de Amerikaanse staat Californië zijn bij een verkeersongeluk zeker 13 doden gevallen. Een vrachtwagen botste op een SUV met 25 inzittenden, zowel volwassenen als kinderen. Het is niet duidelijk waarom er zoveel mensen in deze auto zaten. Het model is geschikt voor maximaal 8 inzittenden. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Mexicaanse grens. Zeker 10 van de 13 dodelijke slachtoffers waren Mexicanen. Ze waren tussen de 20 en 55 jaar. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Reggae-muzikant Bunny Wailer is overleden. Hij was het laatst levende lid van de legendarische reggae-band Bob Marley en de Wailers. Samen met Peter Tosh en Bob Marley richtte hij de band op in 1963. Bunny Wailer is 73 jaar geworden. En dan het weer. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen veel zon. Het wordt tussen de 10 en 16 graden.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 It's just one of them Sin rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no no te vamos a ver? Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo, siempre arriba. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. botón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo.